Het kindje werd achtergelaten en overleefde dat niet, zegt de politie. Afgelopen maart is er op een eilandje in, in de Lek bij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek... is er eh, in een zak het lichaam van een, een heel klein meisje eh, gevonden. Wel geboren na een voldragen zwangerschap. Eh, ook een zwaar kindje, uh, 5,5 kilo. Ehm, ja, we zijn echt heel erg bezorgd om, om de ouders van dit kleine meisje. In alle drie de zaken ligt flink wat tipgeld klaar de politie zegt dat het aan het eind van het jaar het moment is om de balans voor jezelf op te maken... en naar voren te stappen als je meer weet. Amsterdam vindt dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omlaag moet. Tot nu toe zei de gemeente alleen dat het vliegveld niet meer mocht groeien... maar nu willen ze een krimp van 12% zien. Amsterdam heeft een vijfde van de aandelen van Schiphol. In de Amerikaanse staat Delaware is een auto tegen een beveiligingswagen van president Biden gebotst. Hij wilde op dat moment in een andere wagen stappen en is niet gewond geraakt. De gecrashte bestuurder werd meteen omsingeld en onder schot gehouden. De politie denkt dat het een ongeluk was. En er zitten sinds corona minder mensen in de trein, maar die laten wel meer spullen achter. Vooral sleutels, portemonnees en oortjes worden veel vergeten. Maar er is meer, ziet verslaggever Roel Pauw. Hij staat in een bomvol magazijn met gevonden voorwerpen en kijkt zijn ogen uit. Je snapt soms niet hoe het kan, maar het gebeurt. Hier op een stelling drie skateboards. Je zou zeggen, dat ding, dat mis je toch. Uh, krukken, handtassen, jassen. Maar ook eh, bijvoorbeeld een eh, maxi-cozy. De maxi-cozy is in de trein blijven staan. Je mag hopen dat het kind dat erin heeft gezeten wel is meegenomen. Spullen die drie maanden in het magazijn liggen zonder dat iemand zich meldt worden verkocht. Tenzij iets heel duur of bijzonder is. En het is weer nog grijs, maar wel bijna overal droog. Later zijn er in het noorden wat buien en vanavond is het op meer plaatsen nat. Het wordt 4 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we nog op de A7 hoorn Bij Afrit 8 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen dicht bij Beverwijk Oost. 9 kilometer file daar met een half uur vertraging. Ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daardoor 8 kilometer file tussen Almere Hout en Huizen met 40 minuten oponthoud. Een uur vertraging heb je door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Vanaf Hilversum 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En 203 Alkmaar Amsterdam bij Zaandijk. 20 minuten vertraging. Half uur vertraging op de N246 Westgrafdijk Beverwijk bij Westzaan.